weinig buien en iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A10 bij Amsterdam tussen Oostzaanerwerf en Westpoort 2 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk.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 Als een deel van mij. Cause I alles wat er ooit gebeurt en alles wat er komen gaat, heb ik een blind vertrouwen dat je naast me staat. En als jou de grond te heet wordt, dan ga ik voor je door het vuur. Verschillende karakters, maar hetzelfde avontuur. We zijn ver met zwart. Jij zit in mijn hart. Onze vrouw. zij, mijn tranen en mijn dromen. Je was er altijd. Checking out this young lady right here. Baby, you hot. I swear it's so I mean, you sexy.